En de opmerking omzicht functie elders zou wel eens bij Mark Rutte vandaan hebben kunnen komen, las verslaggever Arjen Noorlander. Die eh, aangaf dat hij het zag zitten om in ieder geval een kabinet te formeren waar ook het CDA in zat. Maar zo zou hij gezegd hebben in die gesprekken, dan moeten wij ook iets met omzicht. En daarbij zou hij gezegd hebben, volgens de verslagen... dat hij dan eh, wellicht het kabinet in zou moeten. Dat is opvallend, want Rutte zei vorige week nog dat hij de naam Omtzigt niet bij de gesprekken heeft genoemd. De oppositie ruikt bloed. Dit is Lilian Marijnissen van de SP. Dat hij heeft gelogen. Uh, er is heel duidelijk door hem verklaard voor, volgens mij was het uw camera, NOS Nieuwsuur dat hij niet eh, over Pieter Omtzigt zou hebben gesproken in, in zijn gesprek met de verkenners. En dus is het crisis in Den Haag. De laatste ontwikkelingen lees je in ons liveblog, in de NOS-app of op de site. Als je bent ingeënt tegen corona ben je niet meer besmettelijk. Blijkt uit nieuw onderzoek van zeg maar, het Amerikaanse RIVM. wetenschappers vinden dat mooi nieuws. Het werd ook veel gebruikt door eh, tegenstanders van uh, eh, vaccinatie. Zo van ja, we weten niet eens of het daar tegen eh, helpt. En nu blijkt, het helpt. dus het gaat ook echt besmettelijkheid, besmetting tegen. Dus dat is wel degelijk heel belangrijk. Want dat betekent dat je dus vaccinatie niet echt alleen voor jezelf doet, want je bent zelf beschermd, maar je beschermt ook echt de mensen om je heen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. De Amerikanen keken naar bijna 4000 zorgmedewerkers die geprikt zijn met Pfizer en Moderna en zagen dat zij het virus nauwelijks nog kunnen overdragen. Lege blikjes, afgekloven pizzapunten en wegwerpbarbecues. In meerdere parken was het na het mooie weer van gisteren een zootje. In een paar parken in Arnhem bijvoorbeeld. En deze vuilnisman wist niet wat hij zag. Ja, ik vind het eh, knap eh, schandalig dat de mensen zo met de natuur omgaan. Ik vind het gewoon eh, bizar. Het is onge ongekend. In Rotterdam was het zo'n zootje dat de gemeente extra prullenbakken heeft neergezet. Het weer, veel zon, al komt er later vanuit het noorden wel wat meer bewolking. Grote temperatuurverschillen ook, 10 graden op de Wadden, 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate.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 Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. nog stappen die je neemt, ha?